Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de gewond. Onder de doden zijn vier brandweerlieden en twee politieagenten... die na de eerste explosie aankwamen. De opslagplaats stond in de stad Tultepec, even ten noorden van Mexico-stad. De stad staat bekend om zijn vuurwerkproductie en shows. Veel inwoners verdienen de kost met de fabricage en verkoop van vuurwerk... Vuurwerkexplosies komen geregeld voor in de stad. Vorige maand kwamen er zeven mensen om en eind 2016 vielen tientallen doden bij een explosie op een vuurwerkmarkt in de open lucht. De politievakbonden roepen hun leden op om in actie te komen en vanaf maandag lichte vergrijpen door de vingers te zien. Er zullen alleen bekeuringen worden uitgeschreven bij ernstige overtredingen. De politie voert hiermee actie voor een betere CAO. Vandaag overhandigden de bonden in Den Haag een petitie aan leden van de Tweede Kamer. De politiebonden zeggen dat agenten na de grootschalige reorganisatie bij de politie met te weinig mensen te veel werk moeten doen. In een reservaat in Zuid-Afrika zijn drie mannen doodgebeten en opgegeten door leeuwen. Waarschijnlijk gaat het om stropers die het hadden gemunt op neushoorns. De drie waren s'nachts het reservaat binnengedrongen, gewapend met een geweer met geluiddemper, nijptangen om hekken door te knippen en een bijl. De eigenaar van het reservaat denkt dat ze in het donker tegen een troep van zes leeuwen zijn aangelopen die lagen te slapen. Hij kan niet met zekerheid zeggen om hoeveel stropers het ging, maar het waren er minstens drie. Er was volgens hem weinig van ze over. Het weer. Vannacht breiden wolkenvelden vanuit het noorden over het land uit. In de ochtend ook nog wolkenvelden, vooral in het noorden en midden.